houthakker is ziek. De houthakker is ziek. De houthakker is ziek. Kijk, hij niet meer zo kwiek. Het hakken valt hem zwaar. Het hakken valt hem zwaar. Het hakken valt hem zwaar. En zijn ogen staan zo raar. Nu we allen zo bezorgd zijn, zingen we heel rustig dit refrein. Leeft onze oude houthakker nog? Houthakker nog? Houthakker nog? Leeft onze oude houthakker nog, houthakker nog. Ja, hij leeft nog, hij leeft nog, hij leeft nog. Ja, hij leeft nog, hij is nog niet dood.